11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op verschillende stations lopen vanaf vandaag extra agenten rondom agressie tegen NS-personeel aan te pakken. In totaal zijn 20 extra agenten aanwezig op stations waar vaak sprake is van agressie of zwartrijders. De agenten worden ook op treinen ingezet. Per maand wordt gekeken welke stations extra beveiliging krijgen. Voor de eerste maand zijn onder meer de stations van de grote steden uitgekozen. Op internet zijn foto's en een manifest gevonden van de Amerikaan... die donderdag negen zwarte mensen doodschoot in een kerk in Charleston. Het is niet zeker of Dylan Roof het materiaal zelf online heeft gezet. Op de foto's poseert hij met vuurwapens en symbolen... die een blanke superioriteit moeten voorstellen. In het manifest worden rassenscheiding verdedigd... en opgeroepen tot drastische actie. Dylan Roof werd na de aanslag opgepakt. Het Openbaar Ministerie in Amerika klaagt hem aan voor negenvoudige moord en verboden wapenbezit. De Duitse politie heeft Al Jazeera-presentator Ahmed Mansour opgepakt in Berlijn. Egypte had een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd voor Mansour. Hij werd vorig jaar bij Verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor een marteling op het Targierplein in 2011. Mansour wordt morgen voorgeleid. Tot nu toe nam Interpol het internationale opsporingsbevel niet serieus. Het is daarom opvallend dat Duitsland daar nu wel aan meewerkt. Google gaat op verzoek pikante foto's en filmpjes uit de zoekresultaten verwijderen. Het bedrijf wil zo wraakporno aanpakken. Het gaat om seksueel expliciet materiaal dat zonder toestemming van de gefilmde of gefotografeerde op internet is gezet. Binnenkort kan iedereen een verzoek indienen om wraakporno uit de resultaten van Google te laten halen. De webpagina zelf wordt niet verwijderd. Het weer vanuit het westen gaat het vannacht regenen. Het koelt af naar 9 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. In de loop van de ochtend trekken vanuit het westen enkele buien met kans op onweer over het land. Smiddags wordt het droog en breekt de zon door.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 Would you like a little sample? I was standing in the garden, in the garden of my youth, when I heard a strange voice whisper, Would you like a little sample of the truth? Kevin Stanley, DJ. Kevin Staley. And this is my house. I love show. show. place you can escape to when the world has let you down. broken, so forever I'll stand. I was pushed into the shadows, but I refuse to hide away. Now I'm rising, new horizons. Just close your eyes and you'll see me again. your mind. Never fading through what we're facing. I'm staying here, I'll never leave your side. I'm under no illusion, but we can still pretend. We know the secret if we keep it. Our time will never end. smell success, cause I believe I do my best.